Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Artsen zonder grenzen stopt met zijn activiteiten in twee detentiecentra in Libië. De internationale hulporganisatie noemt de centra overvol en de situatie binnen onacceptabel. Migranten en vluchtelingen die er worden vastgehouden hebben botbreuken en wonden als gevolg van geweld door bewakers. De organisatie vreest ook voor de veiligheid van eigen medewerkers. In de detentiecentra zitten mensen die zijn tegengehouden op weg naar Europa. De Libische kustwacht wordt getraind en deels gefinancierd door de EU. Nederland exporteerde vorig jaar voor 8,8 miljard euro aan vlees... en was daarmee de grootste vleesexporteur van de EU. Ondanks een afname ten opzichte van 2019. Het CBS heeft dat berekend. Van al het vlees in Nederland gaat zo'n 60 naar het buitenland. Nederland is al 20 jaar de grootste vleesexporteur van de EU. Over de Nederlandse veestapel is de laatste jaren veel discussie. Zo zorgen de dieren voor veel stikstofuitstoot. Bij de EK-wedstrijd van het Nederlands elftal aanstaande zondag in Budapest... is geen lid van de koninklijke familie of van het demissionaire kabinet aanwezig. Dat heeft premier Rutte vanavond gezegd in de Tweede Kamer... waar over de Hongaarse anti-homo-wet werd gesproken. Rutte noemde de wet gisteren al verschrikkelijk en onacceptabel. Maar volgens hem heeft de afwezigheid van regering en koningshuis niets met de wet te maken. Het was gewoon niet voorzien dat er iemand naar de wedstrijd zou gaan, zei Rutte. Het Europese Medicijnagentschap EMA heeft twee nieuwe fabrieken goedgekeurd voor de productie van het Pfizer-vaccin. De fabrieken staan in het Duitse Rheinbeck en in Stein in Zwitserland. De productie kan er direct worden opgestart. Het weer nog. Flink wat bewolking trekt erover vannacht. In het zuiden en oosten kan het regenen. Het koelt af naar 11 tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag is er steeds meer zon.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 in the morning. To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat ba ba ba da ba, ba ba ba. To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat ba ba ba da ba, ba ba ba da ba. Waves as they're rolling, as they're growing. to the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat ba ba ba da ba, ba ba ba to the rhythm of ba ba ba da ba, ba ba da ba, beat ba ba ba da ba.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 Het terras op naar de bar, waar hij zo vaak een biertje vroeg. Draait zich om, pauze 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. To get here there, makes me feel like, I'm in heaven, like I'm in heaven. Only seven seconds, only seconds, only seconds to get from here, to get from here to there, to there, to Streisand.